NOS Nieuws van 2 uur. Katrien Straman met het NOS Journaal. De Haagse politiemol Amin A. moet vier jaar de cel in. De rechter veroordeelde de 29-jarige man voor omkoping... deelname aan een criminele organisatie en poging tot inbraak. In 2015 en 2016 zocht de hoofdagent in de politiesystemen... naar informatie over hennepkwekerijen... en die gegevens verkocht hij aan een drugsbende. Tegen de politiemol was vijf jaar cel geëist. Naast de celstraf mag hij ook de komende negen jaar niet als ambtenaar werken. Miljoenen Nederlanders die betalingsproblemen hebben of hadden... staan in de systemen van commerciële databedrijven. Omdat de bedrijven mensen daarover niet inlichten... handelen ze in strijd met de wet, schrijft de Groene Amsterdammer. Twee onderzocht de handel in betaalgegevens van miljoenen Nederlanders... en stuitte op zwarte lijsten van commerciële databedrijven. Ze deden die informatie met cliënten als telecomproviders en energiebedrijven. Twee privacy-experts zeggen in de Groene dat het delen van informatie over personen... alleen mag als die mensen daar ook over zijn zijn ingelicht. Ze verwijten de autoriteit persoonsgegevens laksheid. De Verenigde Staten stoppen met militaire hulp aan het leger van Myanmar. Reden is de vervolging van de Rohingya, de moslimminderheid in het land. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft reispapieren van Myanmarese legerofficieren ingetrokken en overweegt ook economische sancties. Beoogd minister voor Basis en Voortgezet Onderwijs Ali Slop wil snel met leraren in gesprek gaan. Hij begrijpt dat ze klagen over hun salaris en de werkdruk. En hij zegt de komende regeerperiode alles voor ze te doen wat hij kan. Wel wijst Slop erop dat hij gebonden is aan de afspraken in het regeerakkoord. De oud-ChristenUnie-leider is zelf docent geweest en als Kamerlid had hij eerder onderwijs in zijn portefeuille. Het weer bewolkt nu en dan regen. Later op de dag wordt het in het zuiden en zuidwesten een tijdje droog. Maar de zon laat zich niet vaak zien. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen eerst grijs met soms lichte regen. Later breekt in het noorden de zon soms door. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journal.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 try and impart my wisdom. A combination of truth and fear. That's the way it's always been my father and his before him. At times we hurt the ones we love so dear. on the other side, on the other side. And the winds that blow, they'll guide you home, get you through the night, get you control you Darling, though I barely know you Hoping you grow tired and start giving in Spout all holy water Pour it on my only daughter Maybe there's a shot She'll begin again I'll be waiting for you on the other side.